De regeringspartijen doen een oproep aan minister Slop om de financiering te versimpelen. Onderwijs voor een ernstig gehandicapt kind kost jaarlijks tienduizenden euro's. Een deel komt uit de pot voor passend onderwijs, een ander deel uit het persoonsgebonden budget van de gemeente. Soms is ook de jeugdzorg nog betrokken. De regeringspartijen pleiten voor één loket waar de ouders alles kunnen regelen. Industrieel ontwerper Friso Kramer is overleden. Hij werd vooral bekend door de stalen meubelen die hij ontwierp. Zijn Rivoltstoel uit 1953 was en is in veel scholen het standaard meubilair. Ook zijn facettafel is nog overal terug te vinden... net als zijn donkergroene kunststof brievenbus met klep van boven. Het Stedelijk Museum noemt hem een van de belangrijkste industriële ontwerpers van Nederland. Friso Kramer was 96 jaar. Vakbond FNV sleept boodschappenbezorgdienst Picnic voor de rechter. De bond eist dat Picnic zich houdt aan de supermarkt-CAO... en de bijbehorende salarissen betaalt. Maar Picnic weigert op die eis in te gaan. Volgens Topman Muller is zijn bedrijf geen supermarkt, maar een webwinkel. En verder vindt hij de supermarkt-CAO achterhaald. Bij Picnic werken 3000 mensen, bijna allemaal uitzendkrachten. Het bedrijf wil liever met die mensen zelf afspraken maken. Onder leiding van paus Franciscus begint in Rome de wereldwijde bisschoppenconferentie over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Jarenlang dekte de kerk misbruik door priesters en anderen toe. De laatste tijd komen er steeds meer schandalen naar buiten. De vierdaagse top is volgens sommige Vaticaankenners cruciaal voor de geloofwaardigheid van de kerk en van paus Franciscus. Het weer bewolkt, in het noorden nog kans op een bui, in het zuiden droog en wat zon.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 But we both know it. We got all night to fall in love, but just like that, we fall apart. We're broken, we're broken. Mm, nothing, nothing, nothing gonna save us now. nothing gonna save us now. is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard.